Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Braziliaanse oud-president Bolsonaro is tot ruim 27 jaar cel veroordeeld. Een paar uur eerder werd hij als schuldig bevonden aan een poging tot staatsgreep. Nu is ook de straf bekend. Bolsonaro verloor in 2022 de verkiezingen van zijn rivaal Lula, maar weigerde dat te erkennen. Begin 2023 bestormden zijn aanhangers onder meer het Braziliaanse parlement. Ook zou hij op de hoogte zijn geweest van plannen om Lula te vermoorden. Bolsonaro ontkent alles, maar volgens het Braziliaanse Hoge Rechtshof... is hij wel degelijk schuldig aan een samenzwering om aan de macht te kunnen blijven. De Duitse politie heeft invallen gedaan in kantoren en het huis van Maximilian Kra van de radicaal-rechtse AFD. Het Duitse OM onderzoekt de betrokkenheid van Kra in een corruptie- en spionageschandaal... waarbij betalingen vanuit China een rol spelen. Om het OM de mogelijkheid te geven om de AFD-politicus te vervolgen... heeft de Duitse Bondsdag zijn immuniteit opgeheven. Het is niet bekend of er iets is gevonden bij de huiszoekingen. Kra ontkent iets fout te hebben gedaan en noemt het onderzoek politiek gemotiveerd. In de afgelopen 25 jaar is meer dan de helft van de tropische bossen op aarde achteruit gegaan. Volgens een onderzoek dat is gepubliceerd in het wetenschapstijdschrift Science... kreeg 58 tot 80 procent van de bossen te maken met krimp en versnippering. Als bossen kleiner worden gaat dat vooral ten koste van de meest bijzondere dieren en planten. Die zijn kwetsbaarder in een kleiner leefgebied. De onderzoekers zagen ook een positieve ontwikkeling. In beschermde gebieden ging de achteruitgang een stuk langzamer. Het weer. Vannacht vooral langs de noordwestkust nog buien. Het koelt af naar 10 tot 13 graden.